De aanval is uitgevoerd door acht tot tien schutters. Ze zijn in gevecht met Pakistanse veiligheidstroepen die de luchthaven hebben omsingeld. Alle vluchten zijn geannuleerd. De staking van metropersoneel in Sao Paulo is illegaal. Dat heeft een Braziliaanse rechtbank vandaag in een spoedzitting bepaald. Werknemers van de metro zijn al vier dagen aan het staken. Ze eisen een loonsverhoging van 12 en dreigden door te staken tot en met de aftrap van het wereldkampioenschap voetbal. Aanstaande donderdag in het nieuwe stadion van Sao Paulo. En dat is het beste te bereiken met de metro. PVV-leider Wilders vindt de jongste antisemitische uitspraken van het boegbeeld van het Front Nationaal Jean-Marie Le Pen, walgelijk. Over de Joodse zanger Patrick Bruel, die kritiek heeft op het Front Nationaal, zei Le Pen, we bouwen de volgende keer wel weer een oven. Een verwijzing naar de moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Wilders werkt samen met de huidige leider van het Front National, Marine Le Pen, die ook afstand heeft genomen van de uitspraak van haar vader. In een woonboerderij in het Drentse Vledder is vanavond brand uitgebroken. In het pand zitten acht seniorenwoningen. Volgens de politie zijn alle bewoners op tijd geëvacueerd. Voor opvang en onderdak is gezorgd. Enkele appartementen zijn verwoest. Of de woonboerderij als geheel verloren moet worden beschouwd is niet bekend. Het weer, vannacht flinke opklaringen, maar in het zuiden en zuidoosten ook kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten.